kabinet wilde deze groep hun mbo-opleiding zelf laten betalen. Maar met name in de zorgsector volgen veel oudere studenten een mbo-opleiding... en zij zijn de komende jaren hard nodig. In een alternatief voorstel staat nu dat voor het overgrote deel van de oudere studenten geld beschikbaar blijft...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 Come on, come on. Catch by surprise. Let's catch by surprise. Let's catch by surprise. Let's catch by surprise. Let's catch by surprise. Let's catch by surprise. Let's catch by surprise. Let's catch by surprise. nobody knows. No. To the stars if you really want it.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 Het vliegtuig neemt ook een aantal Grieken mee die worden geëvacueerd. Het toestel zou rond half vier vannacht aankomen in Athene. De Nederlandse regering doet geen uitspraak over de zaak. Een zoon van de Libische leider Gaddafi zei afgelopen avond dat de drie Nederlandse militairen in Libië vrijkomen. Volgens Saif al-Islam worden de militairen teruggestuurd, maar de Libiërs houden de Nederlandse legerhelikopter. De drie Nederlandse militairen werden vorige week zondag opgepakt door aanhangers van Gaddafi... toen ze probeerden een aantal westerlingen te evacueren. In een vijfde van de stembureaus in Flevoland moeten de stemmen voor de provinciale statenverkiezingen opnieuw worden geteld. Dat is de conclusie van een onderzoekscommissie van de provincie. In veertig stembureaus zijn fouten gemaakt. Van die veertig stembureaus waren er 37 in Almere. De VVD in Flevoland had om een hertelling gevraagd... omdat er minder stembiljetten in de bussen zaten... dan dat er stempassen waren ingeleverd. Voor de VVD, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren... kan dat net het verschil betekenen voor een restzetel. Waar de ontbrekende stembiljetten zijn gebleven is een raadsel. Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar is gevallen over het vertrek van het ziekenhuis. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde een motie van wantrouwen die mede was ingediend door de collegepartijen